Drie uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn een bestand overeengekomen. Dat hebben VN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry bekendgemaakt. Het humanitaire bestand gaat vanochtend om 7 uur Nederlandse tijd in en zal 72 uur duren. En zal worden gebruikt om verder te onderhandelen. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn delegaties van Israël en Hamas vertrokken naar Cairo om daar verder te praten over een blijvend staakt het vuren. De delegaties van Israël en de Verenigde Staten zullen niet met Hamas aan één tafel zitten. Het team van onderzoekers dat gisteren de rampplek in Oost-Oekraïne heeft bereikt... hoopt daar vandaag weer naartoe te kunnen. Of dat lukt is niet duidelijk. Volgens de leider van de missie is de situatie nog steeds erg instabiel. Gisteren hebben verkenners de route in kaart gebracht en het rampgebied bekeken. En vandaag willen de forensisch experts met hun onderzoek beginnen. Het zal nog een paar dagen duren voordat de hele operatie volledig is opgebouwd. Bij verschillende gasexplosies in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 20 doden gevallen. Meer dan 270 mensen raakten gewond. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende gebouwen in brand gevlogen en zijn wegen zwaar beschadigd. Doordat de elektriciteit is uitgevallen is het voor de brandweer moeilijk zoeken naar slachtoffers in de puinhopen. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag blijven. Hij kwam onder vuur te liggen na een uitzending van Eén Vandaag... waarin hij werd beschuldigd van intimidatie, oplichting... en het monddood maken van de lokale pers. De gemeente zou geprobeerd hebben negatieve publiciteit... in een lokale krant tegen te houden... door de afdeling communicatie op de redactie af te sturen. Een motie van wantrouwen werd uiteindelijk met een meerderheid van de raad verworpen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. Er trekken wat wolkenvelden over.